uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De distributiecentra van supermarkten in Nederland draaien momenteel op maximale capaciteit... om de tekorten aan voorraden in de supermarkten aan te vullen. Dat meldt het Centraal Bureau Levensmiddelen. Er worden honderden extra vrachtwagens dit weekend ingezet... om de winkels van producten te voorzien. Het CBL spreekt van on-Nederlandse toestanden... Er zijn vandaag meer legenschappen dan gisteren. Vanochtend waren de winkels redelijk gevuld... maar veel mensen zijn weer naar de supermarkt gekomen om te hamsteren. Het CBL benadrukt dat dat echt niet nodig is... omdat er genoeg voorraden zijn. Wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum en de Universiteit Utrecht... zeggen dat ze een antilichaam hebben gevonden tegen het coronavirus. Dat meldt Erasmus Magazine. Een hoogleraar zegt dat er een goede kans is dat de fonds tot een medicijn leidt... dat op termijn op de markt gebracht kan worden... Eerst moet het middel nog op mensen worden getest, wat maanden duurt. Hij benadrukt dat een echte oplossing tegen het coronavirus een vaccin zou zijn... waar anderen nu aan werken. Dat zal volgens hem nog een paar jaar in beslag nemen. Op een internationale legerbasis ten noorden van de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn zeker tien raketten neergekomen. Het Iraakse staatspersbureau zegt dat twee militairen gewond zijn geraakt. Hun nationaliteit is niet bekendgemaakt. Het is de tweede raketaanval op de basis deze week... Bij de eerste aanslag kwamen woensdag twee Amerikaanse militairen en een Brit om het leven. De Verenigde Staten voerden gisteren een vergeldingsaanval uit... op doelen van de pro-Iraanse Hezbollah. De VS houdt die strijdgroep verantwoordelijk voor het bestoken van de legerbasis. Bij de Amerikaanse aanval kwamen volgens de Iraakse autoriteiten... zes Irakezen om het leven. Het weer in de loop van de dag stapelwolken met lokaal kans op lichte regen. Het wordt zo'n 11 graden. Morgen droog en in het oosten schijnt de zon.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 We hebben mooie muziek uitgezocht. Eh, allerlei soorten. George Coleman, eh, eh, Marta Arpini, Cold Shader. Nou, te veel om op te noemen. We gaan gewoon lekker draaien. En het eerste wat we gaan draaien is een nummertje van George Coleman. George Coleman, bekende saxofonist, speelde in de band van Miles Davis. En daar zat ook een drummer, Tony Williams. Die was niet zo kapot van de George Coleman. En ja, eigenlijk heeft hij het toch ook wel gemaakt... dat hij uiteindelijk eruit verwijderd werd. Eh, die, die, die Tony Williams die wilde eigenlijk een saxofonist hebben... die ook wel eens fouten speelde. En eh, dat kan je van George Coleman niet zeggen. Die speelt altijd foutloos. Een mooie cd is de cd... eens even kijken hoe die cd ook alweer precies heette. Eh, de cd van Amsterdam After Dark. En daar staat een prachtig nummer op. Blondie's Waltz. En die heb ik uitgekozen om te laten horen. Komt-ie. George Coleman van de cd Amsterdam After Dark. En dan de mooi gespeelde wals Blondie's Wals. Eh, laatst hoorde ik een muziekje en dat was van Marta Arpini. En dat was eigenlijk een geweldig mooie cd. Dat is een cd die onlangs uitgekomen is. Forest Light heet die. En dat is, ja, die Marta Arpini is een eh, Italiaanse, geboren in Crema. Heeft gestudeerd jazz eh, jazzzang in Milaan en is ook afgestudeerd aan het conservatorium van Amsterdam. En die heeft een prachtige cd gemaakt. En eh, ja, een beetje singer-songwriter, maar het is, wordt ook gecombineerd met jazz. Eh, de vibrafoon speelt een belangrijke rol in, eh, in, in, op deze plaat. Het, het, is, ja, het klinkt mooi, het is zachtjes en oprecht en energiek en fris en bruisend tegelijkertijd. Nou, eigenlijk luister zelf. Het is een heel mooi nummer van Elliot Smith, Between the Bars. Misschien ken je het nog wel uit een film, werd ook in een film gespeeld. Ik zit even te denken welke film dat was. Ik dacht met Robin Williams, hoe heet die film nou? Ik kan er niet zo gauw op komen. Misschien schiet het me zo direct te binnen. Martina Arpini. En eh, dan moet je nog even weten wie op de vibrafoon speelt. Dat zoek ik even op ondertussen. Daar komt ze. Luister en geniet. de film is ondertussen ook weer te binnen geschoten. Good Will Hunting. En daar staat in de soundtrack een nummer van eh, Elliot Smith. Between the Bars. Maar deze uitvoering vind ik prachtig. Eh, ja, zij zingt het heel mooi. En ook de instrumentalisten zorgen voor mooie jazzy tussenkomsten. Eh, Eduardo Cardinho is degene die de vibrafoon doet. Prachtige cd, zeer de moeite waard. Iedereen kan ik hem aanraden. Forest Light 2020. Uh, dan kom je natuurlijk terecht bij andere hele bekende mensen die op de vibrafoon speelden. Zoals bijvoorbeeld deze meneer Carl Shader met eh, de, de, de, de LP waar hij het eigenlijk mee doorbrak... waarbij hij succes ging krijgen. Dat was de, de, eh, de dus LP Soul Sauce, daar het gelijknamige nummer van. Watch you Chihuahua. Volgens mij een, een eh, compositie van Dizzy Gillespie. Dacht ik zo uit mijn hoofd. Eh, de doorbraak van Cold Shader was dat. Eh, maar in deze tijd wordt er ook nog muziek gemaakt voor de, op de vibrafoon. En daar is een bekende, nou, bekend aan het wordende Belgische groep, Compro Oro. die hebben onlangs een cd uitgebracht, 2009, Suburban, Ian, Suburban Exotica. Er staat een nummer op, geef je geld, kort nummer. Maar zeker de moeite waard van het beluisteren de fibrafoon in deze tijd. dat waren drie nummers waar de vibrafoon eh, duidelijk op te horen was. En eh, dit is de band eh, Compro Oro, Belgische band, bestaande uit Wim Segers op de vibrafoon. Bart Vervaak op de ja, gitaar. Frederik van den Berg, de drummer. En soms speelt Dijf Sanders op de synthesizer. prachtige cd, zeer de moeite waard. een beetje letten invloeden, zeer mooi. Daarom kan ik daar een mooi overstapje maken... naar een Nederlandse drummer Lucas van Merwijk... die samen met eh, de City Bob... City, de Cube Up City Big Band ook een leuke cd gemaakt heeft, Star... Eh, met aanstekelijke muziek. En daarvan een heel bekend nummer. Ik, eh, Let's Groove. Je herkent hem meteen, denk ik. Lucas van Merwijk met de Cubop City Band. Eh, Let's Groove Tonight. Allemaal van het mooie cd'tje Star. Dat is eh, leuke muziek. Letten invloeden. Altijd leuk. Inmiddels staat er eh, een, nieuwe cd klaar van eh, Chris Botti en eh, Dale Scott. En dit nummertje heet Good Morning Headache. Bekend nummer trouwens. Ik weet niet hoeveel mensen dat wel uitgevoerd hebben. In de jazz alleen al honderden, denk ik.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 Heartache, you're gonna have to get a job. Cause mama's got bills to pay. bekende Amerikaanse trompetist Chris Botti en de zangeres Jill Scott. Dat was eh, de moeite waard. En dat was van een cd'tje 2005. Eh, onlangs uh, viel bij mij uit de kast weer een cd'tje van een zangeres... die heet Petra Hayden. En dat is een dochter van Charlie Hayden, de bekende jazzmuzikant. En zij had een, een nummer, eigenlijk een hele cd met filmmuziek. En daar stond onder andere hele, deze bekende op... This is not America uit de film The Falcon and the Snowman. America. Blossom fails to bloom the season. Promise not to stay. Prachtige eh, uitvoering van dit eh, nummer... wat door ook talloze jazzmuzikanten gespeeld is. This is not America. Ehm, van de week kwam ik een cd'tje tegen getiteld... If You're Going to the City, a Tribute to Mose Allison. Nou, Mose Allison is een, eh, een zanger, pianist, trompetist... songschrijver, activist... En heeft eigenlijk nog steeds invloed op de muziek van vandaag. Dit soort uh, tribute album. En ik heb gekozen voor een nummer op dit album van Chrissy Hind. Eh, even kijken hoe dat precies heet. Stop This World. Chrissy Hyde, die kennen we allemaal natuurlijk. Stop this world, let me off. There's just too many pigs in the, same trough. There's too many buzzards sitting on the fence. Stop this world, it's not making sense. Stop this show, hold the phone. Better days, this girl is known. Better days, so long ago. Hold the phone you stop this show? Well, it seems my little playhouse is falling down. I think my little ship has run aground. I feel like I'm in the wrong place. My state of mind is is a disgrace. So won't you stop this game? Deal me out. I know too well what it's all about. I know too well that it had to be. Stop this game, you know it's ruining me. got away. I have just got one more thing to say, and that is stop this game. Deal me out. I know too well what it's all about. I know too well that it had to be. Stop this game, you know it's wrecking. bluesy nummer. Chrissy Hine. Ehm, ja, dan kom ik bij een muziekinstrument... wat vaak niet als zodanig herkend wordt. De typemachine. Ehm, dat kan je ook gebruiken voor muziekuitvoeringen. Iedereen kent deze. Ondertussen is ook een elektronische uitvoering van. Dus de typemachine is een, eh, kan als muziekinstrument gebruikt worden. En dat deed ook Raymond Scott met dit nummer Girl at the Typewriter. zo het gebruik van het, eh, typemachine. En het, meest sterke verhaal is het volgende. Op een avond in 2004 kreeg de kunstenaar in Boston, een zekere Tim Devon... het geschenk van een typemachine van een kind in een bar aangeboden. En hij zat een beetje op dat ding eh, te rammelen... waarop de serveerster hem vroeg om daarmee te stoppen. Waarop hij toen zei... oké mevrouw, ik ben dirigent van de Boston Typewriter Orchestra. En eh, ja, dat heeft hij toen de tijd opgericht. Dat is een collectief van eh, eh, slagwerkers... die dus eigenlijk alleen maar op typemachine spelen. Ze, hebben tien, ze zitten keurig aan tafels, het zijn tien heren... en eh, die spelen op de typemachine een, een nummertje weg. En dat is wel toepasselijk, want ik zit toch een beetje in de blueshoek. En ze hebben een nummer, de Underwood Blues. Underwood is volgens mij een typemachine. En daar spelen ze, daar spelen ze op. Tien heren, keurig aan tafels, achter een typemachine... en die spelen dan het nummer de Underwood Blues... Each morning at nine, I ride. I sit in front of mine, Underwood 5. I type all day. My fingers hurt. I drink coffee. Stay alert. I told me I better type fast. If I don't speed it up, I'm not gonna last. I need to concentrate on the home key if I wanna keep my job. The boss I have to please, I got to Underwood Blues. Bossy's watching me all the time. I got to Underwood Blues. Sally in accounting. She's real fine. One of these days. Ja, het is wel grappig om deze heren te zien optreden. Tien heren achter een typemachine. En dat is de Boston Typewriter Orchestra. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. En als we het dan toch over de blues hebben... dan was er deze week eigenlijk een cd uitgekomen van Oscar Benton. Wie kent hem niet? En Johnny Laporte. En ja, Oscar Benton, een oude bluesman... Uh, hij heeft weer een cd uitgebracht. En dat is een mooie cd geworden. En het nummertje wat ik uitgekozen heb, dat is het That's What I Want To Do. En het leuke is, daar speelt al een gastgitarist mee. En dat is eh, Jan Akkerman. Die, en die laat snelle jazz uit de snaren toveren. Uh, Johnny Laporte en Oscar Benton met het nummertje That's What I Want To Do. Dan moet ik hem even opzoeken. dan ga ik hem laten starten. Anne, each other of a funk all the time. aanbevolen dus. De cd van Oscar Benton en Johnny Laporte. En de cd eh, is getiteld Mirrors Don't Lie. Nou, oude heren, maar zeer de moeite waard. En ook het laatste nummer, ja, prachtig, prachtig, prachtig. Mooie jazz zit ertussen van Jan Akkerman. Uh, eh, laatst werd ik geattendeerd op een zangeres. Haar naam is Tammy Nielsen. En zij is, dacht ik, in, Oost, in eh, Canada geboren, maar verblijft in Nieuw-Zeeland. En die heeft een, een cd uitgebracht eh, ik dacht dat hij iets van Chica Boom of zo heette. En daar staat een nummer op. Eh, you Were Mine. Nou, ik zou zeggen, luister en huiver. Tammy Nielsen. Take my heart It used to be so supple and sweet and now it's withered on the vine. There's before, and then there's after. You were mine. Take my faith, so strong and full of fire. broken down and blind. There's before, and then there's after. just so tired. Now they reach, but they never touch you in the night. There's before, and then there's after. You were mine. geluisterd naar CFM Jazz, samenstelling en presentatie Auko B vandaag. Eh, ja, we zijn alweer aan het laatste nummer toe. Het, zo die twee uurtjes vliegen om. Nou, één voordeel van de coronacrisis is wel dat je natuurlijk niet naar buiten hoeft te gaan. Iedereen blijft binnen, dus je hebt alle gelegenheid om naar de radio te luisteren. Mits je voldoende wc-papier in huis hebt natuurlijk, want dat schijnt het meest hard te lopen. Iedereen verwacht ook dat bij het coronavirus eh, de racekak hoort zo te dienen. Oh ja, paracetamol is ook lastig verkrijgbaar. Dus doe je best. Succes gewenst om deze materialen in huis te halen. Nou ja, het verzamelen moeten we later natuurlijk volgens de overheid. En we zitten in de, in de, toch een beetje meer in de blueshoek. En daar is ook een band, Dynamite Blues Band, hebben een nieuwe cd uitgebracht. En dat is getiteld Madison. En er staan ook eh, leuke nummers op. De Double Barrel Shotgun is echt weer zo'n nummer ouderwetse blues. En ja, ik, ik, zou zeggen dat past ook wel in de jazz hoor.